bajo las estrellas se libre como el viento. Me palé, me palé, me palé, me palé, me palé. A mujeres, me palé, vas a cantando. Me palé, me palé, me palé, me palé, me palé, me palé, me palé, me palé. Con el golpe del tambor se siente repicar los cueros. Con el golpe del tambor se siente repicar los cueros. Enciende la vela está amaneciendo. Me palé, me palé, me palé, me palé, me palé, me palé, me palé. Vamos a la fiesta, empezar.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 Iran en de EU, de vijf leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland... hebben in november al afgesproken dat Iran zijn kernenergieprogramma een half jaar lang zou stilleggen... en in ruil zouden dan economische sancties tegen Iran worden opgeschort. Onderhandelingen over de controle worden in Genève gevoerd tussen een Iraanse onderminister en EU-vertegenwoordiger Schmid. De EU bevestigt dat er in Genève grote vooruitgang is geboekt. Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar celstraf en tbs geëist tegen een orthopedagoog die bekend heeft dat hij ontucht heeft gepleegd met vijf kinderen. De jongens van 5 tot 16 jaar waren tussen 2004 en 2011 cliënt van de man van 58. De verdachte van D heeft in 2011 ook al vastgezeten voor ontucht met een minderjarige. Toen bleek dat er meer slachtoffers waren, werd hij vorig jaar opnieuw opgepakt. Op de computer van de man uit Haarlem zijn ook nog eens bijna 200.000 foto's en 2000 video's met kinderporno gevonden. De prijs van paspoorten gaat in maart omhoog. Een paspoort kost nu maximaal 50,35 euro. Dat wordt bijna 67 euro. Maar die nieuwe paspoorten zijn langer geldig. 10 jaar in plaats van 5. Ook identiteitskaarten zijn vanaf maart 10 jaar geldig en die worden voor volwassenen ruim een tientje duurder. Voor jongeren wordt de ID-kaart juist goedkoper. En in zijn huis in Muidenberg is acteur Allard van der Scheer vanmiddag overleden. Hij was 85 jaar. Van der Scheer stond tientallen jaren in toneelstukken en theaterproducties. En hij speelde ook mee in tv-series. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als acteur in kluchten. Het weer... In de loop van de avond eh, valt er in het westen steeds meer regen. Dat is vannacht ook zo. De temperatuur daalt tot een graad of twee vannacht.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 En je hoort het al, de one and only DJ Dion Sydney hier live in de mix. Het komende uur. En wat eh, is dat ontspannen, Dennis, eh, zo'n openingsplaat? ja. Ja, je denkt uh, eventjes een momentje voor mezelf.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 Cause day and night. 945 9, 104.5. u weet, kijk je wel via ons digitale televisiekanaal. Welkom! En waar gerust een dansje op stad wordt de grootste dansvloer. Hij is weer geholpen. lot strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What